10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De zoon van de Nederlandse IS-strijder e Jago Riedijk... en zijn Britse vrouw Shamima Begum is toch overleden. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten... tegen de BBC gezegd. Een paar uur geleden spraken zij dat bericht nog tegen. Riedijk zei eerder dat hij met zijn vrouw en pasgeboren zoontje... wilde terugkeren naar Nederland. Hij gaf zichzelf onlangs over in de buurt van Baghouz in Syrië. Op dit moment wordt Riedijk vastgehouden door Koerden. Zijn vrouw is haar Brits staatsburgerschap kwijtgeraakt... en zou met Riedijk mee willen naar Nederland. Het kabinet zegt de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale... netjes te willen afhandelen voor de werknemers. De kolencentrale in Amsterdam moet volgend jaar al dicht... vijf jaar eerder dan de bedoeling was. Het is een van de manieren waarop het kabinet tegemoet wil komen... aan de uitspraak in de Urgenda-zaak... over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vermoedelijk verliezen 200 mensen hun baan... en daarom praat het kabinet met de sociale partners over maatregelen. Ook wordt er met eigenaar Nuon gesproken over nadeelcompensatie. Bij protesten tegen president Bouteflika van Algerije zijn vandaag bijna 200 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich schuldig gemaakt aan plundering. Tienduizenden Algerijnen gingen vandaag de straat op in de hoofdstad Algiers om het aftreden te eisen van Bouteflika. Het was de grootste betoging in Algiers van de laatste 28 jaar. Ook in andere grote steden waren er protesten. Laus Groeter, die door het eh, televisieprogramma Nooddorp Indianendorp uitgroeide tot cultheld, is overleden. Hij en zijn vrouw Tini kregen landelijke bekendheid dankzij de documentaire serie op SBS6. Daarin was zonder meer te zien hoe Lau met veel gescheld zijn kerstboom probeert op te tuigen. Het fragment is bijna 6 miljoen keer bekeken op YouTube. Laus Groeter was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht eh, van tijd tot tijd regen...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 En nee, ik bedoel geen verzoekjes. I heard you been feeling lonely, but you never call me. It's pathetic. Oh. I once gave you my devotions. You were playing my emotions just to get it. Oh, but the truth's so loud. No more secrets now. I'm on overload, ready to explode. Time to call. dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun days I can't baby. like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a Bye. come alive. that body going boom, boom, boom. I feel that trumpet going. Can you feel that? Can you feel that? Can you feel that? avatar me like far goes ahead of you. Cross every sea, you know I would. Why wouldn't I? It's just so good. Every road, every river I travel leads back to you. Oh, darling, say something, let we still one kiss. Oh, darling, sweet loving when it feels like this. Cross every sea, you know I would. Why wouldn't I? It's just so good. Oh, darling, say something. Oh, darling. every everything you know I would. Why wouldn't I? It's just so good. I've been all over the world, but I'm finally here with you. Oh, darling, say something, let me steal one kiss. Oh, darling, sweet loving when it feels like this. Cross everything you know I would. Why wouldn't I? It's just so good. Oh, DJ Dion Sydney. Live in de mix 106.9, 104.5, maar helaas. Die klok van 11 uur, hè. Altijd weer zo naar. Maar niet terug. Volgende week zijn we er weer bij, hoor. Jouw vrienden van de show. Voor een volle twee uur lang durende set weer. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg, maak een mooi weekend van.